spoedige start. Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn vier mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij islamitisch terrorisme. Dat gebeurde zondagavond op straat door een speciale antiterrorisme-eenheid. Onder de verdachte is een man van 29 uit Zweden. Hij was zondagmiddag vanuit Stockholm in Nederland aangekomen. De Zweed werd samen met drie mannen uit Vlaardingen, Delft en Gouda opgepakt. Ook zijn zondagavond in die drie plaatsen vier woningen doorzocht... Daarbij zijn geen wapens of explosieven gevonden. Wel zijn computers en mobiele telefoons in beslag genomen. De vier mannen zitten vast en worden verhoord. De politie heeft de auto gevonden van de vrouw die zaterdagavond dood werd gevonden in Tilburg. Een agent zag de Opel Corsa vanochtend geparkeerd staan in een straat in het noorden van de stad. De vrouw werd zaterdag door een voorbijganger gevonden in een steeg in Tilburg. Het is nog niet duidelijk waaraan ze is overleden, maar de politie sluit een misdrijf niet uit. Een vrachtwagen die twee weken geleden betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Zeeland blijkt uit Slovenië te komen. Bij het ongeluk botsten twee auto's in de buurt van Vlissingen tegen elkaar, waarbij twee kinderen van drie en vijf jaar om het leven kwamen. Vermoedelijk heeft de auto met daarin de moeder en de twee kinderen vanaf de verkeerde weghelft eerst de vrachtwagen geraakt. De politie dient nu een rechtshulpverzoek in om te achterhalen wie de eigenaar is van de truck. Dat moet leiden tot contact met de chauffeur. Rusland gaat permanent militairen vestigen op twee militaire bases in Syrië. Het gaat om een luchtmachtbasis en een marinebasis aan de Middellandse Zee. Eerder deze maand kondigde president Poetin aan dat Rusland zijn troepen uit Syrië deels zal terugtrekken. Maar er blijven volgens Poetin Russische militairen en vliegtuigen gelegerd voor het geval terroristen weer de kop opsteken. Het weer, de regen trekt weg, het klaart eh, vanuit het westen flink op.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 Ook herder mocht ik niet spelen. beste begonnen. Met z'n allen alleen tegen mij. Steeds werden er grapjes verzonnen. Met telkens die stomme ezel erbij. Hé, hey, wat kost het nou? Ezeltje rijden was enkel alleen om de reden dat hij als voorkant voor met me liep.